vervaardigd uit tempoormateriaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor, the future of sleep, is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Winterdippers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Boek je tijdens de Doei Doei Dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei! Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben René Postma. De KLM houdt ook morgen vliegtuigen aan de grond vanwege het winterweer. Zoals het er nu uitziet zijn het er 80. Afgelopen dagen werden ook steeds vluchten geannuleerd... en vanmorgen was er ook nog een stroomstoring op Schiphol. Daardoor werden de rijen nog langer dan ze al waren. Minister Van Wil is voorzichtig om de Amerikaanse aanval in Venezuela te veroordelen... omdat Europa de steun van Amerika hard nodig heeft. Dat zei hij in een debat. De Kamer wil dat hij de actie afkeurt. Maar Van Wil zegt, alleen Rusland, China, Hamas, Iran en Noord-Korea hebben dat gedaan. Geen rijtje waar je bij wil horen. De Amerikaanse vicepresident Vance waarschuwt Europa en zegt... we gaan Groenland linksom of rechtsom overnemen van Denemarken. Daarbij doelde hij ook op militair ingrijpen. De NAVO-landen willen liever samen met de Amerikanen een missie starten in Groenland. Ze zijn bang dat de NAVO anders uit elkaar valt. Het ging even beter met de werkdruk in de kinderopvang, maar dat is nu gestopt. Het afgelopen jaar daalde het aantal openstaande vacatures licht, maar dat zet niet door. De opvang zegt dat ze zich nu steeds meer inzet om bestaande werknemers vast te houden... met persoonlijke aandacht en een leuke werkomgeving. Het weer van Weer In het zuiden regen, vannacht in het noorden sneeuw...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 Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. De deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99.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 Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Oppo Reno 14? Nu met extra veel voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl business.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 alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Kom binnenwaaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Aan tafel! Bij IKEA vind je alles om heerlijk te tafelen.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 Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Igo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe Igo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl. Faithless and Disclosure, Insomnia. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease. Like a curse, open my eyes and rise like these. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet still the night. I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. Hmm. So when it's black, it's insomniac. Take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack.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 Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op ben.nl. Het zijn weer de dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Douwe Egberts filterkoffie 250 gram, nu 3,69. En Kleine Drop, nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Deka-deals. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nu bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Reizen door Vietnam? Ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding... die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op awb.nl nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op anwb.nl slash vakantie en krijg tot 500 euro korting.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 Maar wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de voorwaarden op remeha.nl slash gratis. Remeha. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, 7, 7 oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft, vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.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 Ga naar figopet.nl het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een loopband van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen.